van 10 uur. een Klomp met het... Forensisch expert George Maat heeft een klacht tegen RTL Nieuws ingediend bij de Raad voor de Journalistiek. Maat vindt dat RTL zich schuldig maakte aan huisvredebreuk door te publiceren over een college dat hij gaf aan de Universiteit Maastricht. Hij liet daar foto's zien van lichaamsdelen en verminkte slachtoffers van de MH17-ramp. Kort daarna werd Maat uit het MH17-team gezet. Gisteren kreeg hij daar excuses voor. Volgens Maat is RTL Nieuws de bron van alle problemen. Hij vindt dat docenten vrijuit moeten kunnen spreken in een collegezaal. Maastricht stapt naar de rechter om af te dwingen dat de kerncentrale van Tihange in België wordt gesloten. Het complex ligt op zo'n 40 kilometer van de stad. Een motie om de centrale te sluiten kreeg brede steun in de gemeenteraad. Maastricht sluit zich aan bij de Duitse stad Aken, die ook juridische stappen zet tegen de kerncentrale. De steden zijn bang voor de veiligheid vanwege meerdere incidenten in Tihange. Op het strand van Katzand in Zeeuws-Vlaanderen is een grote hoeveelheid drugs gevonden in een aangespoelde vissersboot. De boot raakte gisteren in moeilijkheden door slecht weer. De vier opvarenden konden worden gered. Toen de boot vanochtend aanspoelde op het strand vond de douane de drugs. Een van de opvarenden is opgepakt. Wat voor drugs het waren en hoeveel is niet bekendgemaakt. In Wallonië in België staan al de hele dag lange files door de hevige sneeuwval. De vertraging liep in sommige gevallen zelfs op tot vier uur. Volgens de VRT konden auto's en vrachtwagens op verschillende wegen in de Ardennen geen kant meer op. De ANWB raadt aan om de Ardennen en Luxemburg voorlopig te mijden. Het weer, vooral in het westen en zuidwesten nog een winterse bui. Verder op de meeste plekken droog. Vannacht liggen de temperaturen rond het vriespunt. Morgen overdag weer buien met sneeuw en natte sneeuw bij een graad of 4.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 I'll pick you up. When you are down and about to fall, life might seem rough, But this won't be lasting for too long. Gotta be strong. And have trust in all these dreams that you've been praying for. games, but the wine and the night made me feel okay. No other you, no other me, no other us, babe. One of a kind, and I won't let it slip away. away. to make you dance. I Thank hands, raise them up and shake that ass. you're gone, reality gets harder to take. Honestly, every time you go, you take a part of me. Every minute that you're gone, reality gets harder to take. Tonight, I'm on a flight to New York City Zandvoort. Dion Sydney in de mix. De laatste minuten gaan in uh, van zijn mixtape. Na de klok van 11 uur, weer een verkeer. Gaan we verder op de non-stop. Ik dank iedereen voor het luisteren. Volgende week vrijdag, zelfde tijd, zelfde plaats. Jouw CFM Zandvoort, hou gewoon lekker aan. Want ook de overige programma's zijn een genot om naar te luisteren.